Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De daling van het aantal coronabesmettingen zet door. Vandaag registreerde het RIVM ruim 7700 positieve testen. Het zijn er 529 minder dan gisteren. Het is op de vierde daling op rij. Veel mensen raken besmet op hun werk. Naar de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken wordt nauwelijks meer geluisterd, zegt verslaggever Joost Schellevis. Het aantal thuiswerkers leek toe te nemen, of althans minder mensen gingen naar werk de afgelopen weken. Maar dat was waarschijnlijk toch meer een vakantie-effect dan dat mensen echt blijvend thuis bleven. Want we zitten nu eigenlijk weer op het hoogste niveau sinds maart van mensen die op, de, op kantoor werken. Gemiddeld overleden er elke dag 62 mensen aan corona de afgelopen weken. En vandaag kwamen er 113 doden bij. Vanavond om 7 uur is er weer een persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. De aanslag in Wenen gisteravond is gepleegd door één dader, zegt de politie. Er zitten nog wel veertien anderen vast. Waar zij van verdacht worden is niet duidelijk. Oostenrijk heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Bij de aanslag kwamen vier mensen om, 22 raakten er gewond. Een tripje naar de Zweedse steden Stockholm en Gothenburg zit er niet in. Het reisadvies is nu oranje. Ook een provincie op het vasteland van Griekenland is nu alleen voor noodzakelijke reizen. Partijen in de Tweede Kamer zijn niet blij met de piloten van KLM. 80% van een topsalaris lijkt mij beter dan 100% van een WW-uitkering. Piloten moeten salaris inleveren in ruil voor het steunpakket van 3,4 miljard euro voor KLM. Maar daar zijn de vliegers niet blij mee. De vakbond is al akkoord, maar die piloten zijn het nog niet eens met de plannen die KLM heeft gemaakt. Vinden bijvoorbeeld Denk en de VVD niet best. De middelvinger ook naar de belastingbetaler die via de minister 3,4 miljard wil bijdragen naar de collega's. En als ik verkeersvlieger was, zou ik me ernstig zorgen maken over de schade die nu wordt aangericht aan KLM, aan de reputatie van alle vliegers. Voorlopig blijven de miljarden nog in de portemonnee, omdat de piloten en de KLM er dus nog uit moeten komen. Het weer, er trekken een paar stevige buien over het land. Morgen is er flink wat zon en is het op de meeste plekken droog. Het wordt maximaal 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de afsluitdijk op de A7 richting Friesland... door de nasleep van een storing aan de brug. De storing is inmiddels verholpen, maar er staat nog wel file...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 Het aantal reisbewegingen lag afgelopen week nog maar een kwart lager dan normaal, blijkt uit data van Google. Bijna 100 miljoen Amerikanen hebben voor vandaag, de dag van de presidentsverkiezingen, al gestemd. Het is bijna driekwart van alle stemmen die bij de verkiezingen vier jaar geleden werden uitgebracht. Vanwege de coronacrisis is eerder stemmen erg populair. De vanochtend ontsnapte chimpansees in dierenpark Amersfoort zijn doodgeschoten. Volgens de dierentuin waren de mannetjes een te grote bedreiging. Waarschijnlijk konden de apen ontsnappen doordat het verblijf niet goed was afgesloten. Het weer nog.